Ze krijgen dan ook veel vragen over de boosterprik. Zeker naar aanleiding van de persconferentie komen mensen bij ons aan de deur... Eh, bellen mensen ons callcenter met vragen om al eerder in aanmerking te komen voor uh, een boosterprik. Of ook na het nieuws over Oostenrijk dat mensen heel graag eh, een extra vaccinatie krijgen om eh, op wintersport te kunnen. De GGD moet wel eerst toestemming krijgen van het ministerie om met de boosterprikken aan de slag te gaan. Demissionair minister De Jonge heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd of mensen die een Janssen-vaccin hebben gehad eerder een boosterprik moeten krijgen. Omdat dit in andere landen zoals België en Spanje ook gebeurt. Dat is voor mij aanleiding, want dat was niet onderdeel van het advies van de Gezondheidsraad. Dus voor mij aanleiding om opnieuw aan de Gezondheidsraad te vragen, zou je daar nou inmiddels anders over moeten denken? En dat advies hoop ik op hele korte termijn. Ik hoop zelfs volgende week hoop ik dat advies eh, te krijgen. Bij de rechtszaak tegen Ridwan Taghi en 16 andere verdachten wordt mogelijk het leger ingezet om de boel te beveiligen. Het demissionair kabinet is daarover in gesprek met de betrokken partijen, melden bronnen aan de NOS. Het kabinet maakt zich grote zorgen over de zware extra taak voor de politie. Er zouden per dag wel 700 agenten nodig zijn. Jos B. blijft bij zijn verhaal dat hij Nicky Verstappen niet om het leven heeft gebracht... maar hem vond toen hij al dood was. Vandaag legde hij voor het eerst uitgebreid een verklaring af... tijdens het hoge beroep in de zaak. Vorig jaar kreeg Jos B. 12,5 jaar cel... voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van Verstappen... met de dood tot gevolg. En de grote Sinterklaasintocht in Utrecht gaat zondag niet door. De organisatie durft het door corona niet aan om grote groepen mensen samen te brengen. Het gaat om lopen mensen door het komen naar de intocht een groot risico om ziek te worden. Om de ziekte aan andere mensen over te dragen. En kan ik, kunnen wij dan aan het einde van zo'n evenement nog fatsoenlijk in de spiegel kijken? Nou, en, en ons antwoord is nee. De kleinere intochten in verschillende wijken in de stad gaan wel door. En dan tot het weer. In het zuidoosten is het helder en dan kan het ook vannacht licht gaan vriezen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen overdag bewolkt, af en toe wat regen en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is er veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het is de vertraging een uur.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 van andere belangrijke politietaken. De politie heeft een automobilist neergeschoten na een achtervolging op de A58. De man raakte gewond. In zijn auto vond de politie zakken met drugs. Ouderen op Ameland kunnen zich al op 29 november melden voor een boosterprik. En dat komt doordat GGD-medewerkers dan op het eiland zijn voor mensen die nog geen tweede vaccinatie hebben gehad. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Morgen bewolkt en soms motregen. Het wordt dan een graad of 12.